Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een duiker die bezig was met de reddingsmissie van het Thaise voetbalteam... is overleden na een zuurstoftekort. Het gaat om een vrijwilliger die voorheen als duiker van de Thaise marine werkte. Het ging mis toen hij s'nachts bezig was met het plaatsen van zuurstofmaskers. De Thaise hulpdiensten proberen al dagenlang de twaalf jongens en hun voetbalcoach te bevrijden... uit een ondergelopen grot. In Japan is de oud-leider van de secte van de hoogste waarheid ter dood gebracht. De beweging pleegde in 1995 de gifgasaanval op de metro van Tokio. Ze gebruikte daarbij het zenuwgas sarin. De leider, Shoko Asahara, werd in 2006 al definitief ter dood veroordeeld... maar vanwege beroepsprocedures werd hij nu pas geëxecuteerd... net als een aantal, een aantal van zijn volgelingen. Bij de aanslagen in de metro vielen 13 doden en raakten meer dan 6000 mensen gewond. Het dodental na de explosie in een vuurwerkopslagplaats in Mexico is opgelopen naar 24. Zeker 49 mensen raakten gewond. Onder de doden zijn vier brandweerlieden en twee politieagenten die na de eerste explosie aankwamen. De opslagplaats stond in de stad Tultepec, even ten noorden van Mexico-stad. En die stad staat bekend om zijn vuurwerkproductie en shows. Veel inwoners verdienen de kost met de fabricage en verkoop van vuurwerk. Een ets van Rembrandt heeft in Londen op een veiling zo'n 3 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om een kunstwerk uit 1655 waarop de gegezelde Jezus is afgebeeld. Het is niet bekend wie de ets heeft gekocht. Het weer vanuit het noorden breiden wolkenvelden zich over het land uit... en die blijven ook vanochtend nog hangen, vooral in het noorden en midden. Vanmiddag geleidelijk meer zon en het wordt 20 tot 27 graden.